Michel Koenen met het NOS-journaal. De actie heeft 8,6 miljoen euro binnengehaald. De voorlopige eindstand werd bekendgemaakt in de talkshow van Jeroen Pauw. De hele dag werd er op radio en tv geld ingezameld... voor de slachtoffers van de zware aardbeving in Nepal. Dit keer niet met een tv-show met een belpanel... maar in de Halle in Amsterdam zaten wel bekende Nederlanders... die via sociale media opriepen om te doneren. De samenwerkende hulporganisaties hopen dat er in totaal meer dan 10 miljoen wordt opgehaald. In het westen van Mexico hebben gewapende mannen een legerhelikopter uit de lucht geschoten. Drie militairen zijn omgekomen, twaalf raakten gewond. De daders zijn waarschijnlijk leden van drugskartel Nieuwe Generatie. In hun staat zijn het leger en de politie bezig met een grote operatie tegen het kartel. Daardoor is het onder meer onrustig in de miljoenenstad Guadalajara. In verschillende landen zijn demonstraties op de dag van de arbeid uit de hand gelopen. Over de hele wereld gingen vakbonden en linkse actiegroepen de straat op om aandacht te vragen voor de rechten van arbeiders. In Istanbul was het onrustig in de buurt van het Taksimplein waar demonstranten slaags raakten met de politie. Ook in Athene en in Milaan waren er botsingen. In andere Europese steden verliepen de 1 mei betogingen grotendeels vreedzaam. Minister Schippers neemt nog voor de eerste Europese Spelen in Baku op 28 juni een beslissing over een Nederlandse organisatie van het evenement. Afgelopen dinsdag werden de sportbonden het eens over een Nederlandse kandidaatstelling voor de Europese Spelen in 2019. Schippers heeft onder meer nog vragen over de financiering van dat evenement. Het weer, het koelt af tot iets boven het vriespunt. In het binnenland kans op voorstaande grond.